Evan Gerskovich has been detained since March 2023 on those spy charges that he, the Wall Street Journal, and the U.S. all fiercely deny and say was a, a complete sham. He was sentenced, you know, just last month to 16 years in a penal colony after that secret three-day trial with absolutely no proof. Hij werd zonder bewijs veroordeeld, zegt ze dus. De andere Amerikaan die vrijkomt is oud-marinier Paul Whelan. Het is nog niet duidelijk welke Russen er nu vrijgelaten worden. Gerskovic en Whelan zijn nu onderweg naar een plek buiten Rusland. In Brummen in Gelderland is een dode gevonden in een trekker. De trekker stond in brand op een weiland. Pas toen de brandweer ging blussen werd duidelijk dat er iemand in de trekker zat. En werd het lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie denkt dat er een ongeluk is gebeurd. De piloot die gistermiddag met een lesvliegtuig neerstortte op de A58... is een 67-jarige man uit Roosendaal. De man overleefde de crash niet. Hij was opgestegen bij een vliegschool op Breda International Airport... en was de enige inzittende. Waardoor het toestel is neergestort, wordt nog onderzocht. En RTV Utrecht krijgt een kijkje achter de schermen bij een van de meest bijzondere studentenhuizen van de stad. Het is een oude kerk waar inmiddels 29 studenten wonen. Een naam heeft het ook al, Club Kirk. En het is fijn wonen hoor, zegt Mout. Hier is onze Geru, gezamenlijke ruimte. Kurk komt een beetje van kerk. En eh, club, omdat het dus eh, nou ja, een eh, gezellige plek is waar mensen eh, gezellig met elkaar zijn en feesten. Dus eh, ja, achter iedereen's naam staat een tijd. En dat is de tijd waarin je een bak trekt, je snelste bak. Dus ehm, ja, waarin je een biertje in één keer opdrinkt. Schoon is het er niet altijd. Hun studentenhuis haalde al een keer eerder online het online BNN-VARA-programma Ruiken en Likken... waarin er wordt gezocht naar supergore dingen. Dan nog het weer. In het zuiden nog steeds veel regen met ook kans op onweer. In de rest van het land is het droog bij een graad of 23. Morgen is het droog, zonnig en weer zomers Maximaal 26 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer in onze regio op de A9, Diemen Amstelveen. Kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook bij Amstelveen. Dan naar de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Voor de Koentunnel 15 kilometer file. Kapotte vrachtwagen staat daar. En er is bij knooppunt Koenplein ook nog eens een ongeluk gebeurd. In totaal heb je meer dan een uur vertraging op de A10 Zuid en de A10 West om richting Zaanstad te komen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Don't ever say you're on your way down when God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face. da da da da da dancing just let from the rubble of your love, from the rubble of your love.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 Kerskovic werd onlangs veroordeeld tot 16 jaar cel vanwege spionage. Wolvendeskundigen pleit ervoor om een wolf op de Utrechtse Heuvelrug... die mogelijk betrokken was bij meerdere incidenten, een zender te geven. De provincie neemt dat advies nu niet over en wil het beest toch gaan doodschieten. Jonathan Wheatley, de sportief directeur van Red Bull... vertrekt na ruim 18 jaar bij het team van Max Verstappen... en wordt straks teambaas bij het nieuwe Formule 1-project van Audi. Het weer bewolkt met in het zuiden en oosten nog wat regen.